Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De leiders van een secte in Kenia zouden zich ook bezig hebben gehouden met orgaanhandel. Leden van de secte werd wijsgemaakt dat ze zich moesten doodhongeren. De politie heeft in massagraven meer dan 100 lichamen gevonden. En daar blijft het niet bij, vreest deze minister. I am afraid that we have many more graves in this forest. And therefore it leads us to conclude dit was een highly organized crime. Van sommige slachtoffers missen de organen en daarom denkt justitie dat er orgaanhandel is geweest. De secteleider en 24 anderen zijn opgepakt en zitten vast. Als het aan vakbond FNV ligt, krijgen niet alleen de medewerkers van de distributiecentra meer loon, maar ook de vakkenvullers en cashiers. Die eh, hebben natuurlijk te maken met eh, een hoge inflatie. En eh, nou ja, mijn collega's van de FNV, mijn collega bestuurders van de FNV zullen ja, zullen er eh, alles aan doen om ook voor hun een mooie eh, beloning eh, op tafel neer te leggen. Maar over nieuwe stakingen aankomen kan FNV nog niet zeggen. Advocaat Ines Wesky heeft tien dagen voordat ze werd opgepakt... haar advocatenkantoor overgedragen aan haar zoon. Dat meldt de krant het FD. Haar zoon zegt tegen de krant dat de timing van de overname puur toeval is... Het Openbaar Ministerie denkt dat Wesky berichten van en naar topcrimineel Ridouan Taghi heeft doorgestuurd. Stromae heeft zijn volledige tour geannuleerd. Dat maakt de zanger bekend via de socials. Hij zegt dat hij rust nodig heeft om weer de oude te worden... en dat het herstel langer duurt dan gedacht. Het is slecht nieuws voor wie hem wilde gaan zien op Rock Werchter of Down the Rabbit Hole... want ook die optredens worden geschrapt. Stromae cancelde al eerder shows omdat hij depressief was en een burn-out had. Het weer op de meeste plaatsen regen. In het zuidwesten trekken de buien vanavond weg. Vannacht is het een graad of 10. Morgen bewolkt, soms zon en ook weer regen. Het is 15 tot 17 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het eerste nummer is uh, Toets Tielemans van het album The Real. En dat was de, de soundtrack van de film Turks Fruit. Het volgende wat ik klaar heb staan is van ehm, het Amsterdam Jazz Orchestra. Van het album Finding the Way. En het nummer heet... Minor State of Mind. Jazz Orchestra. En, eh, en het eh, thema van vandaag eigenlijk... Uh, eh, dit is vooral... nou, ik kom er even niet uit uit mijn worden Nog een keer opnieuw. Ik heb een selectie van, van muziek samengesteld vandaag... voor deze uitzending. Vooral van Nederlandse jazzzangeressen. En dat is wel grappig. Daar ben ik op zoek gegaan op internet. En dan kom ik toch wel hele leuke zangeressen tegen. Misschien is het ook wel mijn tekortkoming aan de kennis van de Nederlandse jazzmuziek. Maar ik ben een Ilse Huizinga tegengekomen. Deze is eh, geboren in 1966 in Beverwijk. Hier vlak in de buurt. En Huizinga groeide op in Nijmegen. Haar muziek en interesse daarvoor werd eh, op zesjarige leeftijd al gewekt... toen het gezin een oude piano cadeau kreeg. Vervolgens werd ze een groot bewonderaarster... van oude opnames van Ella Fitzgerald, Billie Holiday en Abby Lincoln. Haar enthousiasme groeide verder toen ze een optreden van eh, de zangeres Betty Carter bijwoonde op het Sea Jazz Festival. Op 17-jarige leeftijd nam ze haar eerste zangles. En later studeerde ze met Johnny Mol en eh, Gertjan gert Arendsen in Amsterdam. In ieder geval, uh, ze heeft de, de, smaak van de jazzmuziek gevonden. Ze heeft een prachtige, mooie stem. Ilse Huizinga. Eigenlijk Ilse, maar ze wordt ook Ilsa genoemd. En het nummer wat ik klaar heb staan is... Summertimes. Eh, zeer toepasselijk bij, eh, bij het weer en de lente die eraan gaat komen. Zoals gezegd, Ilse Huizinga met het nummer Summertimes. memories only you and I share. In a trance, this mutual passion that is always our fashion, indescribable. The way that I'm feeling when I dance, my soul dance with you, but it didn't do. You never cease to please me, and your rhythm won't release me when we dance. It's physical, maybe, but we both know that there is so much more. The closeness that we treasure is infinite, unmeasurable. The heights that we are flying, only stars around. Love, you and I, in our soul dance our soul dance. album Meant to Be. Eerst nog even een eh, andere mededeling. Eh, wie ons volgt op Facebook heeft natuurlijk gezien in de agenda... dat eigenlijk Auke programmeert ons voor waar Auko. Maar eh, hij is jammer genoeg verhinderd. Ik val voor hem in. En ik vind het heel fijn dat u luistert. Het nummer wat u net hoorde is van Florien Van het, haar debuutalbum Meant to Be. En het nummer heet My Soul Dance With You. Wat wel grappig is te vertellen over Florine dat ze eigenlijk Florine Elizabeth, Verloop heet. En ze, is, eh, ze komt uit Utrecht. En ze treedt uh, veelvuldig op met haar eigen jazzcontent en ook eh, als jazz- en gastvocaliste. Ook heeft ze optredens met de echtgenoot muzikus Brad Meldau. Wat het leuke is om te vertellen over dat album. In 1994 eh, kreeg zij in New York een plaatcontract aangeboden... wat resulteerde in haar debuut-cd. Dus eh, dat nummer wat we net speelden van een album, Meant to Het is van 1995. En op dat album uh, speelde, ook, speelde ook mee een fantastische... Nederlandse gitarist Jesse van Ruller in het tweede uur meer daarvan. Um, ehm, zo zie je maar dat Nederland eigenlijk helemaal vol is met jonge, goede jazzmuzici. En ook het volgende nummer wat ik eh, klaar heb staan is van een Nederlandse jazzzangeres. En deze jazzzangeres die treedt ook op in het eh, theater, ons eigen theater in Zandvoort, Theater de Krocht. En dat is wel op 16 eh, april. Maar dat is denk ik al geweest, zit ik me nou te bedenken, want het is al mei. Maar ze, treden, ze trad dus op op 16 april, Mirjam van Dam. En uh, Mirjam van Dam is het volgende nummer wat ik klaar heb staan. En dat doet ze samen met Ed Buquet. En het nummer heet I Just Wanna Make Love To You. your clothes. I don't want to keep you indoors. Love to you, love to you, ooh, ooh, ooh. love to you. Dan met het eh, bouquet, met I Just Wanna Make Love To You. En als het thema eh, van vandaag Nederlandse jazzzangeressen zijn... dan mag er natuurlijk eentje absoluut niet missen in het rijtje. En dat is natuurlijk de First Lady of Jazz van Europe. Europe's First Lady of Jazz. En dat is Rita Reis. Ik heb een mooi nummer uitgekozen. Echt een klassiek jazznummer. Desfinado van Rita Reis met haar man eh, Pim Jacobs en zijn combo. jazz. Rita Reis met haar man Pim Jacobs en zijn combo Desfinado. En Desfinado is een bossa nova compositie van Antonio Carlos Jobim uit 1959. Eh, het Portugese woord Desfinado kan het beste vertaald worden als eh, uit de toon. En eh, Newton Mendonca schreef de tekst in het Portugees. En, het, en de Engelse tekst werd later geschreven door John Hendricks en Jesse nou, een achternaam die je bijna niet kan uitspreken. Dit wordt meestal gespeeld in de toonsoort F. Nou, allemaal niet zo heel erg belangrijk, maar het is een prachtig nummer. Wat door veel mensen vertolkt is. En het lied bereikt in 1962 eh, ook Nederland. Waar Dorita Rita Reis met Pim Jacobs eh, werd vertolkt. Nou, daar heb ik net een, eh, een dingetje van afgespeeld. In het tweede uur heb ik nog een versie van uh, Desafinado. En dan wordt het door een popartiest gezongen. En dat is dan weer een hele andere versie van zo'n nummer. <clears throat> terugkomend eh, tot het thema van vandaag... dat het Nederlandse zangeressen zijn. Dan mag zeker ook een andere niet eh, missen. En dat is eh, Kreekje Kuiveld. En Kreekje Kuiveld is natuurlijk ook bekend in Nederland... met een prachtige, heldere stem. Maar zij is ook vooral in Duitsland bekend. waar ze een, slagerzangeres was. Dat zul je toch niet geloven. En in 1961 deed ze voor het Nederland mee aan het Eurosong Festival... met het liedje Wat een dag en dat leverde haar een eh, tiende plaats op. Ook wel grappig om te weten. En Greetje Kuitveld heeft heel veel eh, voor de Zuid-Duitse Rondvonk opgetreden in Duitsland. En ze heeft daar veel programma's gepresenteerd. Dus echt wel een eh, multitalent artiest. Ik heb een mooi nummer uitgekozen. Blazer River van onze eigen Greetje Kuitveld. dream of me Up a lazy river where the robins sung How wakes a bright new morning Where we can roll along Blue skies up above Everyone's in love Up a lazy river How happy you can be It's a bright new morning where we can roll along. Wederom was het een Nederlandse jazzzangeres. Nu maken we een klein uitstapje naar eh, Amerika. Naar een, eh, ook een prachtige jazzvocaliste. Het is echt eh, super, een super mooie stem, Deborah Brown. Maar ze streedt wel op in dit nummer met een, een Nederlandse drummer, Erik Ineke. Met zijn Jazz Express. Het is een prachtig nummer wat ook zeker niet mag missen als het helemaal in de mainstream jazz zit. Het is Mood Indico van de Erik Ineke Jazz Express samen, samen met Deborah Brown. luister naar ZFM Radio.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 In het tweede uur eh, nog meer Nederlandse jazzmuziek. En niet alleen van Nederlandse zangeressen, maar ook van een heleboel andere leuke Nederlandse muzici. En het volgende nummer wat ik ook klaar heb staan is ook een bijzondere jazzmuzikant. Jammer genoeg veel te vroeg overleden. En hij komt uit ons om het maar even zo te zeggen, uit ons eigen Haarlem. Ehm, zijn naam is eh, Ruud Brink. En het is ook een van de weinige jazzmuzikanten die een, bronzen beeld hebt. En het bronzen beeld staat in Haarlem, in de Egelandse Dierstuin. Dus mocht u een keer in Haarlem zijn, eh, ga daar kijken. En er staat een prachtig beeld van eh, deze fantastische saxofonist. Zoals gezegd, Ruud Brink met het nummer. Komt aan het eh, einde van het eerste uur van eh, deze uitzending gekomen.